Zij zien de parlementsverkiezingen als onderdeel van een coup van president Said. Die stuurde vorig jaar de premier weg en zette het parlement buitenspel. De oppositie eist dat ze niet opstapt vanwege de lage opkomst. Inwoners van Griekenland krijgen vanaf februari een deel van hun boodschappen vergoed van de overheid. Aanleiding zijn de hoge voedselprijzen. Tot een bepaald bedrag wordt 10% van de boodschappen terugbetaald. Dat heeft premier Mitsotakis bekendgemaakt. Hij denkt dat ruim 85% van de huishoudens profiteert van de maatregel. Die geldt voor een half jaar. De Griekse regering trekt er zo'n 650 miljoen euro voor uit. Noord-Korea heeft twee ballistische raketten afgevuurd. meldt het Zuid-Koreaanse leger. Volgens de Japanse kustwacht zijn de raketten in zee terechtgekomen... op honderden kilometers van de Japanse kust. Noord-Korea heeft dit jaar een record aantal rakettesten uitgevoerd. De lancering van vandaag komt een paar dagen na een Noord-Koreaanse test... met een vaste brandstofmotor. Daarmee zou het land raketten sneller kunnen afvuren. Oekraïne stuurt de band Tsortsi volgend jaar naar het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Dat werd bekend tijdens een uitzending van het, vanuit het metrostation in Kiev dat als schuilkelder wordt gebruikt. Daardoor kon de show ook doorgaan bij eventuele Russische raketaanval. Tvortsi maakt elektronische muziek en won met het nummer Heart of Steel... waarin wordt verwezen naar de oorlog. Oekraïne won dit jaar het Eurovisie Songfestival... maar door de oorlog is de show volgend jaar in het Verenigd Koninkrijk.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 Here's to the ones I hold dear happy. joy of Christmas. Here's to the ones I hold dear. May you have that Merry Christmas. happy. tea, music for a sushi restaurant. Alright, alright. Scuba dooby. doo. Music for a sushi restaurant.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 Top of the world, the globe is, hey, spinning. spinning. If you know, you know I've been on a yeah, mission. Yeah. Okay, let's get it. I've been on a mission like totally spice. And my baby is she bad, but she totally nice.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 I ordered two more wines, cause tonight I want him. A little context if you care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over, done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress and the shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heels, six inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my own way. symptoms, doctor, I don't wanna feel Toke this joint, how I'm blowing this steam Back to my ways like 2019 Not 24 hours since my ex did that I got a new man on me, it's about to get sweaty Last night really was the cherry on the cake Been some dark days lately and I'm finding it crippling Excuse my state, I'm as high as your hopes That you'll make it to my bed, get me hot and sizzling If I take a step back to see the glass